uur. ZFM, verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast de dagelijkse files in Noord-Holland de meeste vertraging daar nu op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Schiphol en Knopen de Nieuwe Meer staat 6 kilometer file met een kwartier oponthoud. En dat heeft te maken met de A9 Alkmaar richting Diemen. Tussen Badhoevedorp en Knoop het Holendrecht is het wegdek in slechte toestand. Dat wordt op dit moment gerepareerd. De ook is afgesloten. En datzelfde geldt voor de verbindingsweg richting Utrecht.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 go high can do the money Don't go high en de regio. Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij het verwoeste appartementencomplex in Rotterdam is een lichaam onder het puin vandaan gehaald. Sinds de explosie en de brand bij het complex maandagavond werden in totaal drie mensen vermist. De Israëlische ambassadeur in Zweden zegt dat een aanslag op de ambassade is voorkomen. De politie heeft een explosief onschadelijk gemaakt, dat was gevonden op het terrein. Volgens de Zweedse krant Aftonbladet was er een handgranaat gegooid, maar de politie heeft dat nog niet bevestigd. De spreidingswet gaat de gemeente Westerwolde veel geld opleveren. Door een bonus van het ministerie van Justitie en Veiligheid... krijgt Ter Apel bijna 4 miljoen euro. De spreidingswet gaat morgen in. Het weer, vanavond regen, morgen droog en zonnig bij 8 graden.